Levi van Eck met het NOS-journaal. De kiescommissie in Brazilië heeft een klacht over de verkiezingsuitslag van vertrekkend president Bolsonaro afgewezen. Volgens Bolsonaro is een deel van de stemmen ongeldig door fouten in de software van stemmachines. De kiescommissie gaat daar niet in mee en legt de partij van Bolsonaro bovendien een boete op van omgerekend 4 miljoen euro. Volgens de kiescommissie probeerde de partij met de klacht het kiessysteem te ondermijnen. Bolsonaro verloor drie weken geleden nipt van zijn rivaal Lula da Silva. Pas dinsdag kwam hij met de klacht. Lula wordt op 1 januari ingezworen. De politie heeft software uit de lucht gehaald waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om iSpoof, waarmee telefoonnummers van banken en instanties konden worden nagebootst. Slachtoffers kunnen zo misleid worden om bijvoorbeeld geld over te maken. De Nederlandse politie werkte samen met de Engelse politie. In Nederland zijn twee mensen opgepakt, in Engeland 143. Het Chinese modemerk Shein gebruikt katoen dat afkomstig is uit de Chinese provincie Xinjiang. In die regio worden Oeigoeren ernstig onderdrukt en gedwongen aan het werk gezet. Onderzoeksjournalisten van het Amerikaanse persbureau Bloomberg kwamen erachter door kleding te bestellen en dit te laten testen in een Duits lab. Het grootste kledingbedrijf ter wereld ontkent niet dat het katoen uit die regio gebruikt, maar zegt dat het de regels van de arbeidswet niet overtreedt. Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen om CO2-uitstoot te verminderen. Het peil wordt onder meer verhoogd in veenweidegebieden. Het veen gaat rotten als er droger komt te liggen en stoot daarbij CO2 uit. Melkveehouders in die gebieden zullen er last van krijgen. Natte weilanden zijn nadelig voor trekkers en het vee. Morgen komt het kabinet met maatregelen tegen de uitstoot van stikstof en CO2.